Morat Wakili met het NOS-journaal. De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van 328.000 euro... aan de kleinzoon van een Joods echtpaar. De man vindt dat de gemeente het voormalige huis van zijn gedeporteerde... en vermoorde grootouders in 1952 voor een te laag bedrag heeft gekocht. Burgemeester Koen Schuiling erkent dat. De 328.000 euro stort de kleinzoon op de rekening van een nog op te richten stichting. Die stichting gaat onderzoek naar de bestrijding van discriminatie financieren. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 965 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen... aan nabestaanden van de schietpartij op een Amerikaanse basisschool. In 2012 schoot een man in een basisschool in de plaats Sandy Hook 26 mensen dood. Onder wie 20 kinderen van 6 en 7 jaar. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse geschiedenis ooit. Jones beweerde dat de schietpartij door de regering in scène was gezet... om de weg vrij te maken voor een wapenverbod... Ook de slachtoffers zouden acteurs zijn geweest. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt... blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Dit zegt ze in een interview in een Duitse talkshow. Na de kernramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste drie kerncentrales sluiten... maar de Oekraïne-oorlog en energiecrisis gooiden roet in het eten. De inmiddels 19-jarige Thunberg zei dat het sluiten van de kerncentrales een slecht idee is... als daardoor de kolenverbranding toeneemt. De DSB-bank zoekt nog zo'n 173.000 rekeninghouders die recht hebben op geld. Het faillissement van de bank is al bijna een jaar afgerond. Toch zijn er nog miljoenen aan misgelopen rente uit te keren. De bank heeft oud-klanten die daar recht op hebben een brief gestuurd... maar veel post kwam retour. Het weer, vannacht meer bewolking, minima rond de 7 graden. Morgen begint bewolkt met kans op wat regen.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 I get those goosebumps every time, yeah 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx, a rider pulling up right beside you. Pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all.